Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanochtend wordt er begonnen met de inentingen met het Janssen coronavaccin. In Leiden krijgt een aantal GGZ-medewerkers de eerste prik. Daarbij is onder meer minister De Jonge aanwezig. Gisteren gaf het EMA het vaccin vrij na onderzoek naar een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA is er een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, maar wegen de voordelen op tegen de nadelen de jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vandaag tot bijna middernacht gevaccineerd tegen corona. Het is een proef om te onderzoeken of mensen bereid zijn zich later op de avond te laten inenten. Mensen met een afspraak na 10 uur s avonds hoeven zich niet aan de avondklok te houden. Wel moeten ze een ingevulde eigen verklaring bij zich hebben. De Amerikaanse president Biden hoopt dat de veroordeling van de voormalige politieman Derek Chauvin... voor de dood van George Floyd een grote stap is in de strijd tegen het systematische racisme in de VS. De president volgde samen met Friese president Harris de zitting vanuit het Witte Huis... en riep het congres op om een speciale wet aan te nemen... om het Amerikaanse politieapparaat te hervormen. Deze wet gaat de naam van Floyd dragen. Meteen na de zitting belde Biden met Floyds familie. De president zei opgelucht te zijn door het vonnis... en dat er gerechtigheid was. De Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin uitgenodigd voor een ontmoeting in Oost-Oekraïne. In de Donbass-regio zijn de gevechten tussen de regeringstroepen en de door Rusland gesteunde separatisten weer opgeleid. Zelensky zegt een einde te willen maken aan het conflict in, conflict in Oost-Oekraïne dat al zeven jaar duurt. Volgens de VN heeft de oorlog aan 13.000 mensen het leven gekost.